Daarbij kwam een vrouw om het leven. De burgemeester noemde het een donkere dag. Zij was ten tijde van het ongeluk in, eh, was een vrij kleine kajuitboot in de kajuit. Eh, en eh, is daar niet meer uit kunnen komen. Ja, dan wordt zo'n prachtige dag wordt opeens een hele, hele donkere nachtmerrie. Waarvan je eigenlijk alleen maar hoopt, dit kan niet waar zijn. Hè? Laat het niet waar zijn en dan is het wel waar. Volgens het Openbaar Ministerie hebben beide schippers fouten gemaakt... waardoor het ongeluk kon gebeuren. Toch wordt alleen de binnenvaartschipper vervolgd. Ja, de schipper van de boot verloor zijn vrouw bij het ongeluk... en hoeft onder meer daardoor niet voor de rechter te komen. Frits van Eert zien we niet meer terug bij Jumbo. Misschien nog wel met een volle boodschappenkar... maar niet meer op de stoel van hoogste baas van de supermarktketen... Een half jaar geleden trad hij al tijdelijk terug nadat hij werd opgepakt in een grote witwaszaak, vertelt mijn collega Nick Wouters. Het leek hem beter in het belang van Jumbo en eh, hij kon zich dan volledig concentreren op zijn persoonlijke situatie. Maar nu heeft hij dus al gezegd, ik kom ook niet meer terug, ook al wordt het vrijspraak of, eh, of een andere eh, uitkomst. Ik kom niet meer terug. Tom van Veen, die de taken van Van Eert al had overgenomen, is nu de nieuwe baas. Van Eert blijft trouwens wel aandeelhouder van het familiebedrijf en heeft dus nog wel iets te zeggen over Jumbo. En huizen in Amsterdam worden vernield door een parkiet. Het gaat om de halsbandparkiet, die met hun stevige snavels gaten hakken om een nestje te maken. Bijzonder knap van ze vindt eh, Roel van woningcorporatie IJmeren. Het is gewoon steen van 2 centimeter dik ongeveer. En dan moet je echt hele goede kaak hebben om daar te kunnen komen. IJmeren krijgt veel klachten over de Halsbandparkiet die al voor honderden euro's aan schade heeft aangericht. Mag dan wel een groene vogel zijn, maar erg duurzaam is die ook niet. Het losgepikte isolatiemateriaal dropt die namelijk zomaar in het gras. Het weer, het is nat. Vooral in het zuiden valt er wat sneeuw. In het noorden kan wat zon schijnen. Het is een graad of 4. Morgenochtend begint het glad. In het zuiden is er dan opnieuw wat sneeuw. Verder is het droog en het wordt een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging door een ongeluk op de N242 middenmeer richting Alkmaar.